NOS Nieuws van 8 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Duitse banken nemen extra veiligheidsmaatregelen in het grensgebied met Nederland... om de aanhoudende stroom plofkraken te voorkomen. Die worden voor een groot deel gepleegd door Nederlandse daders... ook wel de Audi-bende genoemd. Met snelle, gestolen auto's rijden ze naar Duitsland... blazen ze daar een pinautomaat op en rijden met hoge snelheid weer terug. Om plofkraken te voorkomen sluiten veel banken s'avonds de foyers af... waar geldautomaten staan, doen ze er minder geld in... en stoppen ze inktpatronen in geldcassettes. In het noorden van Jemen is opnieuw een kliniek van artsen zonder grenzen getroffen bij een luchtaanval. Daarbij zouden zeker twintig medewerkers en patiënten zijn omgekomen of gewond geraakt. Artsen zonder grenzen bevestigt de luchtaanval, maar zegt niet wie erachter zit. Volgens hulporganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn klinieken in oorlogsgebied steeds vaker bewust doelwit van geweld. In Den Haag is een 14-jarige jongen ernstig mishandeld door meerdere mannen. De jongen werd zo hard geschopt dat hij bewusteloos raakte. De jongen fietste zondagavond door de stad toen hij wordt klemgereden door een paar mannen. Ze wilden zijn ketting. De jongen probeerde die af te geven, maar kreeg direct klappen op zijn hoofd. De politie heeft vier mannen in de leeftijd van 19 tot 37 jaar aangehouden. In Nepal is een bus verongelukt. Daarbij zijn zeker 33 inzittenden omgekomen en raakten zo'n 30 mensen gewond. De bus gleed van de weg in bergachtig gebied en stortte zeker 150 meter naar beneden. De bus zat vol met mensen die van de hoofdstad Kathmandu op weg waren naar huis. In het gebied dat vorig jaar zwaar werd getroffen door een aardbeving. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden. Alleen in het zuiden van het land blijft het helder. Het koelt vannacht af tot zo'n 10 graden. Morgen veel zon, alleen in het midden en noorden eerst nog wolkenvelden. Temperatuur morgen uiteenlopend van 21 tot 24 graden.